Volgens demissionair minister Ollongren gaat het vooral om Nederlanders die tijdelijk in het land zijn, zoals toeristen en studenten. Die moeite hadden om een alternatieve eh, reis eh, te, te boeken. Eh, en we toch vinden ja, dat ze terug naar Nederland moeten kunnen komen. Dus vandaar dat we deze repatriëringsvlucht vandaag uitvoeren. Vanavond landt het vliegtuig weer in Eindhoven. Later deze week haalt een ander toestel nog meer Nederlanders op. Geneeskundeopleidingen willen studenten makkelijker weg kunnen sturen als ze een gevaar vormen. Dat meldt het AD na de schietpartijen in Rotterdam van eind vorige maand. Daarbij schoot Fuad L. drie mensen dood. De Unie was eerder al voor hem gewaarschuwd door het OM, maar kon hem niet wegsturen. De overheid wordt waarschijnlijk voor de rechter gesleept om de rente op studieschulden. Voor sommige studenten en oud-studenten gaat die volgend jaar flink omhoog. Juristen vinden dat er te weinig is gedaan om studenten te waarschuwen voor de risico's van hun lening... en willen daarom naar de rechter, zegt het AD. En het was afgelopen week de gezelligste wedstrijd van Amerika. Fat Bear Week. Beren in een natuurpark zijn zich lekker vol aan het proppen om een buffertje op te bouwen voor de winterslaap. Mensen konden stemmen op hun favoriete dikke beer en er is een winnaar. Let's reveal the winner. This year's Titan of Tonnage is... Grazer! I'm so happy. I am too. She's you go, Grazer. big mama. And she <laughs> had more than 100,000 votes this year. Ja, er waren meerdere stemrondes met een heel blokkenschema. Winnares Grazer kreeg meer dan 100.000 stemmen. Dat is dik vier keer meer dan de nummer twee.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 And then you wake up and you're bleary eyed. I say, I'm sorry, I can see you cry. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair. And the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick and my hands are shaking. This is how all our fights have begun. You say you had it, and you say screw you. I say I love you, and I know. you should have been. I let you down somehow. Not the one I could have been. I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true or is she drunk? But it's clear that I've hit my rock bottom. I'm aware of how far I've sunk. There's a shimmer of hope in your eyes. You can't believe it But you're close to tears Oh, but I'm sorry For the wasted years You're not the man You should have been Thinking Aloud, gevolgd door Three Steps to Heaven van Eddie Cochran.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 Yeah, that sure seems like heaven to me. Cursus basishandelingen op je smartphone. Hoe werkt het toetsenbord? Hoe kun je bellen en whatsappen? Heb je juist de privacyinstellingen? Daarnaast kan je ook e-mailen, internetten en foto's maken aan de orde komen. Twee lessen op dinsdag van 10 tot 12 uur en de kosten zijn 22 euro. Opgeven via de website of de balie van Pluspunt. 17 oktober is het voor Android, niet voor de iPhone. 24 en 31 oktober is hij voor de iPhone.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 De naam van de groep was aanvankelijk niet bedoeld als afkorting van Brothers Gibb. Oorspronkelijk speelden de broers samen als de Rattlesnakes... en later werd dat We Johnny Haynes en the Blue Cats. En onder die naam werden ze geïntroduceerd bij radio-dj Bill Gates. Dat gebeurde door Bill Good... nadat hij hen aan het werk zag op het Bisbeen Speedway circuit. Bill Gates bedacht de naam BJ's. Daarnaast de groep in de late jaren 60 zelfstandig succes begon te oogsten... werd de naam meer geassocieerd met Brother Gibb. En wij krijgen een 3 in 1 achtereenvolgens To Love Somebody, Massachusetts and World. En dat komt uit 1967. Veel succes en veel plezier. love somebody, to love somebody the way I love you. my parade, I see your face again.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 Dan is deze gratis cursus misschien wel iets voor jou. Aanmelden of vragen Marieke Beerthuis. Telefoonnummer 06 129 53 4112. 06 129 53 4112 of e-mailadres em.bergthuis.prisons.nl of via de balie van Pluspunt 5740330. 5740330. En het is 22 en 29 november, 6, 13 en 20 december van 10 tot 12 uur. Locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. En we gaan door met Linda Ronzet, Hurt So Bad. I know you Don't know what I'm going through Standing here Roger Nelson, beter bekend onder zijn artiestennaam Prins... was een Amerikaanse popartiest in de funk- en rocktraditie. Na zanger, componist, gitarist, toetsenist en bassist... was hij danser, platenproducer, filmregisseur en acteur. Hij is geboren in 1958 in Amerika en overleden 21 april 2016. Hier is Prins met I Walk I Hold You For You. Sorry, ik moest even kijken. Mijn werk is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Het lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen schuilt een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik Net of ik mezelf verloren ben.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 In de nacht naar donderdag schakelen we over naar een koeler en wisselvallige weertype met af en toe regen of een bui. De middagtemperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. Op vrijdag en in het volgend weekend lijkt de thermometer nog maar sporadisch boven de 15 graden uit te komen. Het blijft lichtwichtenvallig met af en toe kans op een spatregen. looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year?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 Daarnaast werkte hij ook bij onder meer een advertentiefirma... In 1953 werd hij fulltime muzikant en speelde hij in diverse groepen. Geboren is zich 30, eh, 22 mei 1930 in het Verenigd Koninkrijk... en hij is overleden op 7 maart 2013. Hier is Kenny Ball met Mad March to the Sign Children. zit er alweer op. Het eerste uur. Het is snel gegaan, maar het is altijd zo. Ik zie u graag weer terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.